9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een brand in een appartementencomplex in Parijs... heeft aan zeker acht mensen het leven gekost. Onder de bijna 30 gewonden zijn zes brandweerlieden. De politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken. In de buurt van het gebouw is een vrouw aangehouden. De burgemeester van het arrondissement heeft gezegd... dat een burenruzie de aanleiding voor de brand zou zijn. De politie wil dat nog niet bevestigen. Nog nooit zijn zoveel tweedehands auto's in Nederland verkocht als afgelopen jaar. Het waren er bijna 2 miljoen, een stijging van 0,7 procent ten opzichte van 2017, meldt branchevereniging BOVAG. Ruim een derde werd door particulieren onderling verhandeld. De rest werd bij autohandelaren gekocht. In Nederland rijden nu 8,8 miljoen personenauto's rond. Iran noemt de Europese kritiek op onder meer het Iraanse raketprogramma ongefundeerd en spreekt van valse beschuldigingen. Het land zegt ook dat erkende terroristische en criminele groeperingen vrij kunnen rondlopen in Europa. Het land reageert daarmee op een verklaring van de Europese Raad van gisteren, waarin Iran wordt opgeroepen de raketactiviteiten te stoppen. Verder beschuldigt de EU Iran ervan de rechten van vrouwen, meisjes en minderheden te schenden en door te gaan met het executeren van gevangenen. Jongeren gaan steeds later het huis uit, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 waren ze gemiddeld 23,5 jaar bij het verlaten van het ouderlijk huis. En vijf jaar eerder was dat nog 22,8 jaar. De stijging komt vooral door de invoering van het leenstelsel... maar ook houden onzekerheid op de arbeidsmarkt... hoge huren en dure koopwoningen jongeren langer bij hun ouders. Het weer, half tot zwaar bewolkt, met de meeste kans op zon in het noorden.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 Tussen de knopende Raasdorp en de Hoek 10 minuten. A7 Hoorn-Zaandam tussen Hoorn en Purmerend Noord ook 10 minuten vertraging. Een kwartier extra voor de A22 Beverwijk richting Velzen tussen knopend Beverwijk en Beverwijk. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knopen de Rijnsweert 10 minuten tot een kwartier.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 tonight, messing around with me is gonna get you tonight. Oh yeah, yeah. But every time I look into your eyes, man, it's worth the sacrifice. Mm-hmm. this is the kind of love that your mom warn you about. Mm-hmm.